van 5 uur. Katrien Straatman met het hanteert voor het afhandelen van aardbevingsschade deugt niet. Volgens de vereniging Eigen Huis moet er een nieuw protocol worden ontwikkeld... voor de onafhankelijke uitvoeringsorganisatie die vanaf 1 januari aan de slag gaat. De vereniging zegt dat de afhandeling van kleine schades goed gaat... maar dat bij grote en complexe schade mensen vaak lang moeten wachten... of verstrikt raken in een woud van procedures. De NAM zegt dat de huidige regeling opnieuw onder de loep wordt genomen... en zo nodig wordt aangepast. In de buurt van Lahore in Pakistan aan de grens met India zijn bij een bomaanslag zeker 45 doden gevallen. De bom ontplofte bij een restaurant dicht bij een legerpost. Onbekend is wie verantwoordelijk is voor de aanslag. De Pakistanse politie zegt dat het dodental nog zeker zal oplopen. Er zouden 60 tot 70 gewonden zijn, van wie velen in levensgevaar. Bij protesten in de hoofdstad van Burkina Faso, Ouagadougou, zijn volgens ooggetuigen schoten gelost. De schietpartij was bij het hoofdkantoor van de staatstelevisie. Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is. In Ouagadougou zijn vandaag duizenden mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen de machtsgreep van het leger. Kinderartsen pleiten voor een verkoopverbod van energiedrankjes aan kinderen jonger dan 13 jaar. In het jeugdprogramma ZEP Weekjournaal van de NOS en NTR zeggen ze dat de drankjes net als alcohol en tabak aan een leeftijdsgrens moeten worden onderworpen. Steeds vaker komen ze kinderen tegen die ziek zijn geworden van de drankjes. Sommigen krijgen er zelfs hartkloppingen van. In energiedrankjes zit veel suiker en cafeïne. In de eredivisie zijn vanmiddag vier wedstrijden gespeeld. Heracles won in Deventer met 3-1. FC Utrecht won thuis met 3-1 van Vitesse. AZ speelde met 3-3 gelijk tegen Excelsior. En ook Willem II Cambuur eindigde in een gelijkspel. Het werd 1-1. Het weer, het raakt bewolkt en vanuit het zuidwesten volgen vanavond enkele stevige buien. Morgen zijn er veel wolken, maar af en toe schijnt ook de zon. Later gaat het opnieuw regenen.